ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Artiesten en collega's halen herinneringen op aan George Kooimans. De gitarist en medeoprichter van Golden Earring is overleden aan de gevolgen van ALS. Zanger Martin Buitenhuis van Van Dikhout kende George. En zijn band is groot fan van de Golden Earring. Ja, de Golden Earring is eh, een enorm voorbeeld voor ons als band... die eh, zo eh, heel lang bij elkaar is, als vrienden bij elkaar zijn... en Lang geleden in de jaren 80 hebben wij ze live gezien voor het eerst in de sporthal in Den Helder. En eh, ja, wat nu van Dikhout is een beetje, stond vooraan als eh, jonge jochies. En dat vonden we echt ongelooflijk ja, geweldig was dat. Golden Earring drummer Cesar Zuiderwijk zegt bij het AD dat de band rust wil en in stilte wil terugdenken aan wat Kooijmans allemaal heeft gedaan. Ik heb 50 jaar met hem gespeeld en dat was de mooiste tijd van mijn leven, zegt hij. George Kooijmans was 77. Bij een verkeersongeluk op de A27 is iemand om het leven gekomen. Een vrachtwagen reed bij Raamsdonksveer door de vangrail... en botste op de andere weghelft op een bestelbus. De bestuurder van de bus kwam om leven. De vrachtwagenchauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de berging van de voertuigen blijft de A27 bij Raamsdonkveer in beide richtingen tot in de loop van de avond afgesloten. En topprestaties op de Olympische Spelen zoals deze worden een stuk minder lucratief voor Nederlandse atleten. En dan komt Sivan Hassel richting de finish. Sivan Hassel gaat goud winnen. Sivan Hassel wint goud is het goud van Sharon van Rouwendaal. Ze doet het gewoon opnieuw. Twee seconden nog. Van Sloot, ja! Van Sloot, brons voor Nederland. Nederlanders die individueel een medaille winnen op de Spelen... krijgen nu nog een dikke bonus van Sportbond NOC-NSF. 30.000 euro voor een gouden plak, 15.000 voor zilver... en 7.500 bij een bronzen medaille. Maar na de winterspelen van volgend jaar verdwijnen die. NOC-NSF geeft het geld liever uit aan talentontwikkeling en begeleiding. Daarvan zijn de kosten flink gestegen. De atletencommissie reageert teleurgesteld. Ze zeggen dat topsporters echt niet meedoen voor de bonus... maar dat die wel extra motivatie geeft en als waardering wordt gezien. Het weer, er vallen nog steeds buien, vooral in de zuidelijke helft van Nederland. Op andere plekken is er ook wat zon en het is 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 70 kilometer file. De langste file staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor Diemen 10 minuten oponthoud. A2 Amsterdam richting Utrecht. Voor de Leidse Rijntunnel 10 minuten. Dat komt door een aanrijding. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Battenverdorp en Knoop het Velsen 10 minuten. De ring van Amsterdam, de A10 Oost en Noord richting Zaanstad... een half uur vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden bij de Koentunnel.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 Volgens het hof moeten regeringen het klimaat beschermen... om hun burgers een schone en gezonde leefomgeving te garanderen. Bij een ongeluk op de A27 bij Raamsdonksveer is een dode gevallen. Vanmiddag schoot een vrachtwagen dwars door de vangrail. De A27 is tot in de avond in beide richtingen dicht. De 17e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. De drager van de groene trui kwam in Valence in de stromende regen als eerste over de streep. In de laatste kilometer was er een grote valpartij.